Visser met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie heeft het verzoek om uiting van Ismaël B. ingetrokken. Waarom is niet bekend. B. is een van de verdachten van de mishandeling in Eindhoven... waarvan de beelden in januari veel ophef veroorzaakten. In totaal zijn er acht verdachten in de zaak. Vijf van hen wonen in België. Het is niet duidelijk of het verzoek tot uitlevering voor hen ook wordt ingetrokken. De mannen worden verdacht van de zware mishandeling van een 22-jarige man op de beelden is te zien dat er onder meer hard tegen het hoofd van het slachtoffer wordt geschopt. De oprichter van het Vrije Syrische leger, kolonel Assad, is door een explosie gewond geraakt. Hij is naar Turkije overgebracht waar hij wordt behandeld. Oppositiepartijen zeggen dat Assad doelwit was van een aanslag door het Syrische bewind. Assad was een van de eerste hooggeplaatste militairen die deserteerden en zich aansloten bij de opstandelingen. Ter gelegenheid van de opening van het vernieuwde Rijksmuseum... heeft PostNL een nieuwe postzegel uitgegeven. Op de 24 zegels staan details van kunstwerken uit het museum... dat op 13 april na 10 jaar weer open gaat. Ze geven een beeld van de grote collectie. De ontwerper van de zegels hoopt dat mensen door de fragmenten van de kunstwerken geïnspireerd raken... en op de site en in het museum zelf op zoek gaan naar het hele werk. Mensen die kinderporno online tegenkomen... moeten dat niet delen via sociale media. Ook al doen ze dat met goede bedoelingen. Volgens het meldpunt kinderporno schieten slachtoffers er niets mee op... en kunnen mensen beter meteen de sociale media en het meldpunt alarmeren. Afgelopen weekend werden een filmpje en afbeeldingen van kinderporno via Facebook en Twitter heel snel verspreid. Doel was de dader te identificeren. Het delen van kinderporno via sociale media is strafbaar. Het weer vanmiddag droog en geregeld zon. Alleen in het zuiden en zuidwesten zijn er wat meer wolken. Het is 2 tot 4 graden. Er staat nog steeds een schrale oostenwind.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 every time that 106.9 One way or another I'm gonna find ya I'm gonna get you, get you, get you, get you One way or another I'm gonna win ya I'm gonna get you, get you, get you, get you One way or another I'm gonna see ya I'm gonna meet you, meet you, meet you, meet you One day, maybe next week I'm gonna meet ya, I'm gonna meet ya, I'll meet ya will drive past your house And if the lights are all down I'll see who's around Let's go! One way or another I'm gonna find ya I'm gonna get you, get you, get you, get you One way or another I'm gonna win ya I'll get you, I'll get you One way for another I'm gonna see ya I'm gonna meet ya, meet ya, meet ya, meet ya One day, maybe next week I'm gonna meet ya I'll meet ya, meet ya, meet ya And if the lights are on you, got you, got you, got you one way or another.